Emberbranden met het NOS-journaal. In het noordoosten van China zijn bij een brand in een kolenmijn 24 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Chinese staatspersbureau. 52 mijnwerkers zouden gewond zijn geraakt. De mijn waar de brand woedde is een Chinees staatsbedrijf. Een kleine aardbeving in de provincie Liaoning zou vonken in de kolenmijn hebben veroorzaakt... waardoor stof in de mijn vlam vatte. Middelbare scholieren die het afgelopen jaar de rekentoets hebben gemaakt... scoorden gemiddeld een 5,9. Zes op de tien examenleerlingen haalden een voldoende. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het was voor het eerst dat de rekentoets deel uitmaakte van het eindexamen. De resultaten tellen nog niet mee, dat gebeurt pas vanaf 2016. In de tussentijd wordt de toets nog aangepast. Eerder dit jaar was er veel kritiek. De rekentoets zou te moeilijk zijn en ook zouden de vragen omslachtig zijn geformuleerd. Commando's van het Jemenitische leger hebben acht gijzelaars bevrijd. Die waren ontvoerd door een aan Al-Qaeda gelieerde groep. Bij de actie in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Nationale Veiligheidsraad zeven terroristen gedood. Een van de gijzelaars was een Amerikaanse militair adviseur. Op de A37 bij Gees in Drenthe is gisteravond een auto onder een rijdende aanhanger van een vrachtwagen terechtgekomen. De trailer sleurde de auto mee en kwam volgens RTV Drenthe pas zo'n 200 meter verderop tot stilstand. De bestuurder van de auto kwam er relatief goed vanaf. Hij liep een flinke hoofdwond op. Het weer, het is vannacht bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Aan het eind van de nacht kan er in het zuidwesten wat regen vallen.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. it's not bad. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Enter we begin. Crowd up in the center, they watch me with them. Watch the way we drop it in a mix time. It rise and amplifying when we coming with the swing.